Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. RTL Nederland gaat zich minder op televisie richten... en wil ook buiten de traditionele media mensen bereiken. De komende jaren steekt RTL miljoenen in technologie en data-analyse. Het is de bedoeling dat de online platformen van RTL... RTL XL en Videoland worden samengevoegd. De winst van het bedrijf loopt al langer terug... en er komt een reorganisatie aan. Daarbij gaat er nog onbekend aantal banen verdwijnen. Gisteren stapte de financiële topvrouw van het mediabedrijf op... omdat ze zich niet kon vinden in de nieuwe koers. De beroemde Oostenrijkse kinderdokter Hans Asperger... de naamgever van het syndroom van Asperger... blijkt betrokken te zijn geweest bij een Oostenrijks euthanasieprogramma van de nazi's. Met dat programma zijn honderden gehandicapte kinderen vermoord... blijkt uit onderzoek van medische historici. Asperger was geen lid van de nazi-partij, maar hij steunde de fascisten wel... Onderzoekers verwachten dat de openbaring een discussie op gang zal brengen over de naam van de stoornis. De Britse regering wil plastic rietjes en wattenstaafjes gaan verbieden. Die komen vaak in zee terecht en vormen met ander afval een groot deel van de plastic soep in zeeën en oceanen. Elk jaar gooien de Britten zo'n 8,5 miljard plastic rietjes weg. Premier May noemt plastic afval een van de grootste milieuproblemen ter wereld. May hoopt dat andere landen de plastic rietjes en wattenstaafjes ook gaan verbieden. De betogers die vorig jaar bij de Sinterklaasintocht bij de, snelweg bij Jouren blokkeerden, moeten in juni voor de rechter komen. De 34 verdachten hebben volgens het Openbaar Ministerie het verkeer in gevaar gebracht. De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Dokkum. Anti-Zwarte Piet-betogers waren per bus naar de intocht onderweg om daar te demonstreren. Tegenstanders van de betoging gingen op de snelweg staan om de betogers tegen te houden. Het weer zonnig, 20 graden op de Wadden, 28 op andere plaatsen. Aan de kust en bij het IJsselmeer is kans op een frisse wind vanaf het water. Ook morgen tijdens het weekend vrij zonnig en droog, maar wel iets minder warm.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 Vierde jaargang, aflevering 231. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En wil je luisteren en kijken, dan tik je even op het internet in zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we beginnen zo meteen met Blondie uit de film American Gigolo. En daarna Sam en Dave veel plezier het eerste uur. 1966 waren dit Sam en Dave en Hold On, I'm Coming. En we begonnen met Blondie en Colby En dat kwam uit 1980 en was van de soundtrack van de film American Gigolo. En het nummer stond zes weken nummer 1 in de Billboard Hot 100. Hier is Dionne Warwick. 1982 en je herkent natuurlijk al van kilometers afstand... dat het een compositie is van The Bee Gees. Dit was de Dionne Warwick van de album Heartbreaker... All the Love in the World. En dan hebben we nu de drie nieuwe binnenkomers... van de UK Top 40 van 19 eh, april 1968. De eerste nieuwe staat op nummer 36, The Kings en Wonderboy. Boy. I see you and you see me, and ain't that op 36 The Kings en Wonder Boy. En vijf plaatsen hoger vinden wij Small Faces en Lazy Sunday. Komt-ie. Uh, wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. zag ik eh, toevallig de videoclip weer eventjes. En dat is dan heel aardig om te zien. Dat de gitaristen niet ingeplucht waren. En Steve Marriott stond een meter naast zijn microfoon. Op de plaat is het dus gewoon beter. Dit is de hoogste nieuwe binnenkomer. De klapper van de week. En die komt binnen op nummer 27. Hier zijn The Herd. I don't want our loving to die. Only you can help yourself. So try not to mislead her. You've done many foolish things, but deep inside. dus de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. I Don't Want Our Loving To Die van The Hurt. De volgende drie platen die staan in de, de eerste drie plaatsen van de eredivisie van de muziekwereld. En we beginnen met een track van Between the Buttons. Hier zijn de Rolling Stones en Something Happened To Me Yesterday. Something happened to me yesterday to me, something also groovy. Something happened to me yesterday. He don't know if it's right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was or if it's against the law. Something the cutie way. But something really threw me. Something also threw me. Something happened to me yesterday. just what it was, All the meaning and the cause. Something. Oh, what kind of tune is this? me yesterday. Right. He don't know just where it's gone. He don't really care at all. No one's sure just what it was, or the meaning and the cause. just what it was, or if it's against the law. Something. Well, thank you very much, and now I think it's time for us all to go. So from all of us to all of you, not forgetting the boys in the band and our producer, Reg Thorpe. we'd like to say God bless. So if you're out tonight, don't forget if you're on your bike, we're white. Evening all. ...1967, album Between the Buttons and Something Happened to Me Yesterday. Dat waren de Rolling Stones. De tip van Willem. Die komt oorspronkelijk uit 1973 van het album There Goes Ryman Simon. Dat is dus Paul Simon. Dat was zijn album. Hij heeft het nummer geschreven, American Tune. En zong het dus in 1973. Maar de beste uitvoering die komt uit 1981... toen Simon en Garfunkel het concert in Central Park gaven. Live voor duizenden mensen. De tip van Willem, Simon en Garfunkel, American Tune. and he's the time I've been mistaken and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken and certainly misused. I Just weary to my bones. Still, you don't expect. don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. But it's all dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly and looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. slide. Or we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails. applaus voor Simon Garfunkel... met eh, de uitvoering van American Tune live in het eh, concert at the Central Park in New York. Eh, we hebben de Rolling Stones gehad, Simon Garfunkel. En dan kan je eigenlijk hierna nog maar één groep verwachten. <laughs> En die komt er dan ook. ook een, had ook zomaar een tip van Willem kunnen zijn. Hier zijn The Beatles en Free as a Bird. verscheen op het album Anthology 1 um, ehm, over de Beatles history. En eh, dat was Free as a Bird uit 1995. En we hebben de Stones gehad en Simon Garfunkel en de Beatles. Dat was de top 3 van de eredivisie. En als we dat even doortrekken, dan krijgen we nu de Bubbling Under. En dat is Brian Adams. Everything I do, I do it for you. kunt dit nummer vinden op twee albums. Waking Up the Neighbors uit 1991. En op het, eh, de soundtrack van Robin Hood, The Prince of Thieves. Dit was Brian Adams. En Everything I Do, I Do It For You. Um, we gaan even een beetje reggae doen. Een top 5 hit uit 1983. Hier is Barry Biggs en Love Come Down. Egyptian Reggae uit 1977 van Jonathan Richmond en de eh, Modern Lovers. Een heerlijk nummer. Um, verleden week, helaas, moesten wij afscheid nemen van uh, Kees Tol. Hij werd 70 jaar en was lid van de Cats natuurlijk. En wij draaien daarom een top 100 hit uit 1969 van de Cats. Hier is Why. There's a kind of sadness in my mind. He came back and I know love is blind. I hope she would love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. say cry. There's no need to scream another why. Even that won't reach her little ears. Cause she's deaf and blind when he appears. Look at me. Cats and Why. top 100 uit 1969. Eh, later in zijn carrière had Kees Tol nog samen met zijn broer... als duo Tol en Tol een grote instrumentale internationale hit met Eleni. Dit wordt de laatste van het eerste uur.